Jurjen Boekraat met het NMS Journaal. Bij een schietincident in Vinkenveen zijn meerdere mensen gewond geraakt. Ook zijn er meerdere verdachten aangehouden, meldt een politiewoordvoerder. Om de gewonden te kunnen behandelen is onder meer een traumahelikopter ingezet. Het schietincident was bij het zalencentrum van het Leonardo Hotel langs de afrit van de A2. Vanwege het politieonderzoek zijn de op- en afritten van de A2 bij Vinkenveen voorlopig afgesloten. In een woning in Leeuwarden is vannacht iemand om het leven gekomen bij een vermoedelijke steekpartij. Ook raakten meerdere mensen gewond. De politie weet nog niet wat zich precies in de woning heeft afgespeeld. Er is nog geen verdachte aangehouden. Polen praat met de Verenigde Staten over de levering van MIG-straaljagers aan Oekraïne. Een voorwaarde van Polen is dat Amerika het gat in de vloot aanvult met F-16's. In Warschau wordt sinds vorige week gepraat over de levering van straaljagers aan Oekraïne. Het Witte Huis is er niet op tegen dat Polen de gevechtsvliegtuigen levert... maar het heeft nog geen besluit genomen over de vervanging ervan. De Russische autoriteiten hebben met landelijke supermarktketens afspraken gemaakt om hamsteren tegen te gaan. De supermarkten hebben de opdracht gekregen om de verkoop van basisvoedingsmiddelen per klant te beperken... en ze mogen geen hoge marges rekenen. Volgens het Russische persbureau TAS gaat het onder meer om zuivelproducten, suiker en brood en banket. Een Russisch vliegtuig is in Washington D.C. aangekomen om 12 diplomaten op te halen die de VS uit worden gezet. Volgens de Amerikanen hielden de Russen zich bezig met spionage. De VS heeft net als andere westerse landen het luchtruim gesloten voor vliegen. Het vliegverbod werd tijdelijk opgeheven om de repatriëring van de 12 Russen mogelijk te maken. Het weer, eerst zonnig, maar in de loop van de dag ook wolkenvelden.